uur. Ampersen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 10 doden gevallen... bij een ongeluk met een busje met migranten. De andere 20 inzittenden raakten ernstig gewond. Het busje was overvol en was plaats voor 15 mensen... maar er zaten er twee keer zoveel in. De bestuurder zou in een bocht de macht over het stuur zijn verloren. Ook hij kwam om het leven. Het ongeluk gebeurde op zo'n 80 kilometer van de grens met Mexico. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Op een bedrijventerrein in Amsterdam-West is een loods van zo'n 1000 vierkante meter uitgebrand. In het gebouw stonden onder meer foodtrucks en gasflessen opgeslagen. De brand ontstond rond middernacht en rond 4 uur werd het zijn brandmeester gegeven. De overlast door de rook bleef beperkt vanwege de gunstige wind. De oorzaak van de brand in Amsterdam is niet bekend. Reisplatform Booking.com heeft in het tweede kwartaal 141 miljoen euro verlies gedraaid. De omzet steeg naar 1,85 miljard euro. Het hoogste niveau sinds het begin van de coronapandemie. Bij het verlies van Booking zit ook de loonsteun die is terugbetaald. Eerder dit jaar was er veel ophef omdat het reisplatform bonussen uitkeerde aan de top van het bedrijf... terwijl het ook overheidssteun kreeg. In Nederland gaf Booking 65 miljoen euro coronasteun terug. In andere landen bij elkaar ruim 50 miljoen euro. De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de Olympische Spelen door naar de finale van de 4x100 meter. Nadine Visser, Daphne Schippers, Marije van Hunestein en Naomi Sedney eindigden in hun serie als vijfde. Maar hadden van alle deelnemers de zevende tijd. En dat was voldoende voor de finale. Die is morgenmiddag om half vier. De Nederlandse estafette mannen haalden de finale niet... omdat de wissel tussen Tureni Martina en Chris Garia verkeerd ging. Het weer eerst droog met geregeld zon. Aan het eind van de middag felle regen en onweersbuien.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 Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. I give my life. Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God.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 Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Cataléa, ah, Mea. Mm. à Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. T'oublies les codes code, de quand t'es capable, yeah, yeah, yeah. J'vois pas le vaisseau mur, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire.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 Je veux le bifton, pas de beau Chérie Coco, veux ma photo Fais-moi hum mm, pas de bobo Appelle-moi Catalina, mea hum ah, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Catalina, mea hum ah, mm.